7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse krijgsmacht komt in problemen door de aanhoudende bezuinigingen, zegt de hoogste militair, generaal Middendorp. Het aantal manschappen en middelen neemt af, terwijl het leger aan steeds meer missies meedoet, die bovendien steeds langer duren. Momenteel zijn het er bijna 20. Dat stelt hoge eisen aan de strijdkrachten, waar de verschillende legereenheden volgens Middendorp lang niet altijd aan kunnen voldoen. Zo is er soms te weinig tijd voor training. Ook is er volgens de generaal te veel bezuinigd op ondersteunende functies, zoals explosievendeskundigen en medici. Bij een treinongeluk in de Verenigde Staten zijn twee doden gevallen. De trein was onderweg van New York naar Savannah in Georgia. Bij Philadelphia botste hij op een graafmachine, waardoor de locomotief ontspoorde. Er zaten bijna 350 mensen in de trein. Naast twee doden zijn er ongeveer 30 gewonden. Vorig jaar kwamen op de spoorlijn tussen New York en Philadelphia zeven mensen om het leven. Toen ontspoorden zeven wagons van een trein van dezelfde maatschappij. Max Verstappen is in de Grand Prix van Bahrein zesde geworden. Hij reed een sterke race en verdiende daarmee acht WK-punten. Na tien ronden was Verstappen opgerukt van de elfde naar de vijfde plaats. Later lag hij zelfs nog even vierde. De Grand Prix van Bahrein werd gewonnen door Nico Rosberg... die Kimo Räikkönen en Lewis Hamilton achter zich liet. Het was de tweede race van het seizoen. De eerste werd ook al door Rosberg gewonnen. De Duitse Mercedes-rijder heeft nu 43 overwinningen op zijn naam staan. Ajax heeft in eigen huis met 3-0 gewonnen van PEC Zwolle. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Schöne, de twee volgende door Milik. Door de overwinning gaat Ajax nog steeds aan de leiding in de eredivisie. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een eerbetoon aan Johan Cruijff. Namens de familie was Jordi Cruijff daarbij aanwezig. Het weer. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen valt er eerst nog wat regen. Later op de dag wordt het droger en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 tot 17 graden. De dagen daarna wisselvallig met dalende temperaturen.